Maar nu eerst het NOS nieuws van nu. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Alle ministers van Berlusconi's partij Volk van de Vrijheid... gaan met vicepremier Alfano mee naar een nieuwe partij. Alfano splitst zich af van Berlusconi's partij. Hij wil daarmee de regering van de Italiaanse premier Letta redden. De nieuwe centrumrechtse partij wordt volgens Alfano gesteund door 30 senatoren en 27 leden van het Lagerhuis. En dat is voldoende voor een meerderheid voor de regering Letta. Alfano wil met de stap vervroegde verkiezingen voorkomen. Berlusconi dreigt de regering van premier Letta te laten vallen... omdat er binnenkort gestemd wordt over de vraag of Berlusconi zijn senaatszetel mag houden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op Bonaire. De koning en koningin bezochten onder meer de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie... en lunchten met de gezaghebber en de rijksvertegenwoordiger van Bonaire. Even buiten de hoofdstad Kralendijk werd gedemonstreerd... voor een nieuw referendum over de status van Bonaire. Minister Plasterk van Koninkrijksrelaties ging met de demonstranten in gesprek... en ook koning Willem-Alexander stapte op de demonstranten af. Hij nodigde ze uit om later vanavond op de receptie over de zaak te praten. Het lukt momenteel niet om alle hulpgoederen die de samenwerkende hulporganisaties naar de Filipijnen hebben gestuurd het rampgebied in te krijgen. De ingevlogen spullen staan in vrachtwagens klaar om met een veerboot naar het getroffen eiland Leyte gevaren te worden, maar in de havens loopt het vast. De actievoorzitter van Giro 555 zegt dat lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet willen maken. Ze zijn bang dat hun voertuigen in de haven van aankomst beschadigd zullen raken of niet meer terug kunnen komen. De haven van Ormok op het eiland Lete is volgens een woordvoerder van Cordate ontregeld en chaotisch. Het weer. In het hele land komt mist voor. In het zuidoosten kan het zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden en in het zuidoosten rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, soms ook druilerig. Het wordt dan 5 tot 10 graden.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 That's the way we like the world. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner. Money ain't a thing, club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. nieuwe aflevering van de Nightwalk. Een wandeling over het strand, door het duin en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond tussen 9 en middernacht... het eerste uurtje het beste van dance, R&B en af en toe een poplaatje tussendoor. Het tweede uurtje vanavond met DJ Mouse met zijn Global House 5. En het derde uurtje, als alles mee zit, hebben DJ Pet... heeft weer een nieuwe mix voor ons gemaakt. Eén keer in de maand komt hij even langs in de studio... en heeft hij weer een bak met platen mee en dan komt hij even langs om een vette mix in elkaar te zetten... Dat als alles mee zit straks in de derde uurtje tussen 11 en 12. Komende uurtje, lekkere muziek. Ik heb nieuws over Rihanna, Lady Gaga en ook misschien nog eh, Justin Bieber. Die schijnt bekogeld te zijn. Hoe, wat waren we erop? Dat hoor je straks allemaal. Onderweg zometeen nieuwe muziek van Storm Queen met Luke Wright, True, maar Just Butter met Got a Feeling. you that you never knew. All the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. Seven long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me. They look right through. That morning. watching in the mirror with loneliness. Als Butter met Got a Feeling, de Bantam remix. Een plaat die het erg goed doet in de danslijst... en ook zeker in de discotheek en de clubs waar jij waarschijnlijk komt. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, Riri was weer eens stom dronken. Of de glazen waren op, of ze was gewoon echt dronken... want uh, de zangeres werd tijdens een feest op Barbados gespot... terwijl ze aan het drinken was uit een schoen. En hopelijk had ze geen zweetvoeten, want dat geeft zo'n raar smaakje. Zie je hem antwoord? Lady Gaga, die gaat spacen. En dan niet een trippie met een ecstasy-pilletje of zo. Maar volgens de US Weekly gaat ze als eerste zangeres ter wereld. Je hoort het goed, de allereerste zangeres ter wereld. Gaat ze zingen in de ruimte en wel te verstaan in 2015. Dan moet ze volgens een bron wel een maand voor trainen... om aan de atmosfeer te wennen, want ja, een hele andere atmosfeer. En je moet in een apenpakje lopen, dus eh, met zo'n grote helm op je hoofd. Dus Gaga zal op de laatste dag van het Zero G Colony Festival in Amerika gaan optreden. Ze vertrekt dan met een commerciële ruimtevlucht richting de ruimte. En dan gaat ze even de moppie zingen. Dus, maar, hè, schrijf het op je agenda. 2015 pas, dus eh, het gaat nog even duren. CFM Zandvoort, zometeen muziek van Mario Bichin. En hij gaat de platen, maar hij heeft een plaat gemaakt. Die heeft hij een beetje gepikt over de roem voor een andere plaat. De Magarene heeft hij opnieuw gemaakt. Maar die is je Yellow Claw, tezamen met Rosella, met Shotgun. just want a get world believe. Zandvoort. hoe je platen moet maken. Nou ja, man, dat is toch een jonge bik. Maar hij weet hoe die muziek maakt. Alles wat een man uitbrengt, dat komt gewoon zeker in de top 5. En soms ook zelfs nog in de top 3. We hebben het over Avicii. Je hoort hem zojuist met zijn laatste gerit Speed. En je hoorde de Burn, Lotus, Formule 1, Team Mix. Die plaat ga je zeker vaker op. Niet alleen hier op CFM Zandvoort, maar ook zeker in de clubs waar je misschien wel vanavond gaat stappen. En voor Avicii horen we Mario Bichin met Macarena. En ook nog Yellow Claw met Shotgun. Het is het tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Als eerste beginnen we natuurlijk even met Escape in Amsterdam. En het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interest is 16 eh, euro. Voor meer informatie check even escape.nl. Natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Heb ook de line-up in hand. Vanavond heb je uitgeraden Frederik Abbas, MC is Chelsea en de VJ is Jury. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam het feestje Rainwash. En zoals je weet, als je vanavond eh, hebt gekeken of je hebt hem nog aanstaan... MTV, die heeft een afterparty. In Air vanavond vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met Nicky Romero, de Party Squad, Punish, Frankie Rizzardo... en in Area 2 de Space Girls. En dat is voor de eh, VIP's own. Iedereen is 20 euro. Voor meer informatie, check even mtvmusicweek.nl. Want ja, vraag in de ziel Eerste in Nederland, de mee. Je kan allemaal live meekijken op MTV. Doe dat gewoon met het geluid uit en luister lekker aan de Nightwalk. Gaan we snel door met de volgende feestjes. Want ik heb er nog een paar te staan. Daar genoeg feestjes vanavond om lekker voor uit je bol te gaan. Vanavond in Hotel Arena hebben we het feestje Chic Fabriek. begint om 11 uur, doet het 4 uur in de ochtend in Hotel Arena. Iedereen is 12,50 euro. Voor meer informatie, chicfabriek.nl. Nee, .com moet ik zeggen, dus geen NL, maar .com. En wie komen er dan. Behalve jij, Ron Costa, Einzelkind, Black Pillow, El Franca, en Jan Zen. Vanavond dus in Hotel Arena. Chic Fabriek. En vanavond in de Westerunie hebben we Twice as Nice, de grand opening. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 15 euro aan de deur. We wil gewoon helemaal aan het verwachten. Dirtcaps, Abstract, Flava, B2B, De Kurrendieren, Timuli en de Smaakmakers en nog veel meer. Vanavond dus in de Westerunie. Twice as Nice, de grand opening. En vanavond in de Parma een leuk feest waar je me zeker tegen kan komen. In de Parma vanavond U-Turn begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Inreis 10 euro. Om meer informatie check even uh, eh, parma.nl. En in theater Funkerman, Roland Doors, Jochem Hammerling en Ben Bastion. En in de studio Risk Sound System. Vanavond dus in de Parma U-Turn. In de Melkweg, het wekelijks feestje Encore. Begint om eh, pak een bij 12 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En die komen er allemaal. Kid O, Juvenile, West Friend Prime. De host is eh, Don Perion. En dat kan je verwachten van ons? hip-hop en R&B natuurlijk. Het wekelijks feestje Encore in de Melkweg. Zoals iedere zaterdagavond. En vanavond in Haarlem, in de Stalker, Disco Disaster. Nee, wat zeg ik? Disco Disaster moet ik zeggen. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check clubstalker.nl. En achter de deks Coma Boostra en Watje, Charles Michel en Le Fonk. Vanavond dus in de Stalker, Disco Disaster. En natuurlijk ook Izan. En we ook nog een feest, Club Exposure. Moet je even kijken op de website clubexposure.nl. Daar vind je al die informatie. Gewoon even kijken. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En wie er allemaal komen, geen idee. Tegenwoordig eh, hebben ze het erg druk. En eh, ja, hebben ze geen tijd om mail te sturen. Kan allemaal gebeuren. Dus je moet gewoon even kijken in Club Exposure. Als je niet met de taxi weg wil en gewoon in Zandvoort wil blijven... op de fiets wil gaan, Club Exposure. Daar moet je weten. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdag 9 november 2013.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 De 10 bovenbeste plaat van het dans. En dan is het weer tijd voor de 10 bovenbeste platen. Op 10 deze week Marco Molini met I Wanna Stay With You. Op 9 The Criminal Vice met een nieuwe plaat Do It. ga je zeker straks horen. Met DJ Mouse. Op 8 deze week drie plaatsen gezakt. Inner City met Good Life, the Matt Smallwood remix. En op 7 één plaatsje gezakt. Ook alweer voor de Criminal Vice. Aan de er twee keer in de top 10 met Calabria. Ex nummer 1 plaatje. En op 6 een plaat die weer het stijgen is. Twee plaatsen gestegen. Simone Vitillo en DJ PP met House Jack. En op 5 van 4 Forget Me Not en a Get Along Gang met Baseline. En op 4 nieuw in de top 10 Hot Since 82 met Hot Groove. Deze week op 3 blijven staan. White Nose, Check, Baby Check. En op 2 ook blijven staan. Trade Love, The Race. En deze week wederom op 1. Al pak hem bij op bijna 4 weken op 1. Maar Digital Enemy met Wrong. En ook Dietma. Hoe je misschien vanavond nog een keer terug. Of bij DJ Mouse. Of bij DJ Perry, dat beloof ik. We gaan door met de, met de muziek. Niet de lijst, maar wel de muziek. Tony Water, nieuw radio met Take a Look. I go here where allowed. It's no doubt, it's far fire into the crowd. Take a look, you're looking at the best around. Roll control like C4, track the town. And we'll come back through here where allowed. It's no doubt, it's far fire into the crowd. Take a look, you're looking at the best around. Roll control like C4, track the town. And we'll come back through here where allowed. It's no doubt, it's far fire into the crowd. I say that I love pretend all the time that we spend is ever enough. Maybe that thing in reverse that I'm not reverse. Here comes to my mind first. Say that I love you. Maybe that thing in reverse that I'm not reverse. Here comes to my mind first. Say that I love you. Charlie Chaff met I See The Shadow Child Remix. Ook een plaat die het goed doet in de danslijsten en ook zeker in de En ook hoorde je Sony Wharton met Take a Look, ook zijn laatste verschijning. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar Justin Bieber werd vorige week bekogeld met een flesje tijdens een concert in de Braziliaanse stad Sao Paulo. Gelijk daarna liep Bieber keihard het podium af. Hij was zwaar beledigd en geschrokken natuurlijk. De fans hoopten dat Bieber nog terug zou komen en verder zou zien. Maar na een half uur ging er licht aan en begon Justice Crew met opruimen. Dat zei een van de fans die bij het concert was. Dus ja, hij was een beetje teleurgesteld. En hij had hij van, fuck you all, ik ga niet meer zingen. CFM Zalm van het eerste uurtje van de Nightwalk. Het zit er weer op. Niet getrukt, zometeen. DJ Mouse, de Global House Vibe. best beste van Dance Club en House in de Mix. En straks in de derde uurtje, als het allemaal mee zit. Als hij op tijd naar de studio komt. DJ Perry, met een uur lang het beste van de clubs en natuurlijk van de hitlijsten. Nog een paar stukjes muziek voor dit uur. Wat dacht je van DJ Dan? Samen met Funk Investigation. Als we het redden met de tijd, want ja, het nieuws breekt altijd gewoon in. Hè? Al hoor je lekkere muziek, het nieuws komt altijd voorbij op CFM. Ben je in ieder geval weer op de hoogte doen. Maar nu eerst DJ Koon en Mark uh, eh, Palazzo met Be Free. En ik zeg tot zometeen na de break. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.